Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Grote brand heeft in het centrum van Kampen twee winkels in de as gelegd. Het vuur ontstond in een schoenenwinkel aan de Hofstraat en sloeg over naar een kledingzaak in hetzelfde pand. Korpsen uit de wijde omgeving hielpen met blussen. De brandweer heeft even overwogen de bibliotheek van de Theologische Universiteit leeg te halen, die ook in het centrum van Kampen staat. Maar de boekencollectie is uiteindelijk niet in gevaar gekomen. Er wordt nog de hele nacht nageblust. De Kroatische oud-premier Sanader, die wordt verdacht van fraude, komt op borgtocht vrij. Het constitutionele hof is tegen verlenging van zijn voorarrest. Sanader zit al vijf maanden vast in Zagreb, maar er is nog geen datum vastgesteld voor het proces tegen hem. De oud-premier moet zijn paspoort inleveren en een borgsom van anderhalf miljoen euro betalen. Hij werd een jaar geleden in Oostenrijk gearresteerd en later aan Zagreb uitgeleverd. Sanader was premier van 2003 tot 2009. Kroatië wil een berechten voor corruptie en deelname aan een criminele organisatie. Het land maakt veel werk van de strijd tegen corruptie. Dat is ook een eis van de Europese Unie, waarvan Kroatië graag lid wil worden. De uitslag van de presidentsverkiezingen in Congo wordt pas donderdag bekendgemaakt. De kiescommissie in Kinshasa zou gisteren met de resultaten komen, maar zei dat er 48 uur vertraging is ontstaan. Als verklaring worden technische problemen genoemd. De Congolezen gingen vorige week maandag naar de stembus. De voorlopige uitslagen voorspellen een overwinning voor president Kabila, maar volgens de oppositie onder leiding van Etienne Tshisekedi is er gefraudeerd. In Brussel was het de afgelopen twee dagen onrustig door betogingen van Congolezen tegen verkiezingsfraude. Eergisteren werden winkelruiten ingegooid en auto's in brand gestoken. Gisteren pakte de Brusselse politie 140 mensen op die wilden betogen en weigerden te vertrekken. Het weer, toenemende bewolking en regen, in het oosten mogelijk natte sneeuw. Minima rond het vriespunt in het noordoosten tot 6 graden in Zeeland.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 So let's go. Let's exchange now. How does go? Uh-huh. Yeah. Uh-huh. And girl, I promise you, no substitute. It's just me. Uh, Sexy, sexy. Sing along. Uh-huh. yeah. Sexy, sexy. Turn your radio up. Sexy, sexy. Put your hands in there if you in the club.